Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog altijd niet echt lekker met de aanpak van discriminatie bij stageplekken. Komt vooral door een fout van het ministerie. Er zou een onderzoek komen naar een nieuwe manier van solliciteren...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 De minister denkt dat je dat kunt voorkomen door studenten niet zelf een stageplek te laten regelen, maar dat hun opleiding dat voor ze doet. Hij wilde dat laten uitzoeken, maar dat gaat dus nog even duren. Een verdrietige dag in de rechtbank in Lelystad. Daar vertellen de ouders en de vriendin van Carlo Heuvelman hun verhaal. Carlo werd vorig jaar in elkaar geslagen na het stappen op het eiland Mallorca. Dat overleefde hij niet. In de zaak staan zes mannen terecht. Een bekende Amerikaanse complotdenker moet bijna een miljard dollar betalen... aan de nabestaanden van een schoolshooting. In 2012 schoot een man 26 mensen dood op een basisschool in het plaatsje Sandy Hook... Alex Jones, zo heet die complotdenker, beweerde dat het in scène was gezet... zodat er meer steun zou komen voor strenge wapenregels. Dat is onzin natuurlijk. De voorstanders van kernenergie kregen steun van iemand die ze waarschijnlijk niet aan hun kant hadden verwacht. Klimaatactivist Greta Thunberg. If we have them already running, I feel that it's a mistake to close them down in order to focus on coal. Ja, ze zegt dat het niet slim is om kerncentrales te sluiten als dat betekent dat je over moet op kolen. Die centrales zijn veel slechter voor het klimaat. Het weer, eerst grijs en eigenlijk overal regenachtig. Maar vanmiddag dan zijn er wel meer opklaringen. Het wordt maximaal 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de spits nog niet voorbij. Er staat nog ruim 70 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Blaakem en Muiden heb je ruim 20 minuten vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Een vrachtwagen met pech op de A2 Utrecht Amsterdam. Daardoor tussen Breukelen en Knopend Hodendrecht een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen de knopende Burgerveen en de Nieuwe Meer nog een klein half uur vertraging. Daar was vanochtend een ongeluk. Op de A10 de ring Amsterdam tussen knooppunt Koenplein en Amsterdam Oud-Zuid eh, eh, bijna 20 minuten vertraging.